Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna alle huishoudens hebben dit jaar wat meer te besteden. Het Nibud is gaan rekenen met de plannen van het demissionaire kabinet... en ziet veel plusjes, vooral bij gezinnen met kinderen. De directeur legt uit hoe dat kan. De kinderbijslag gaat omhoog en het kindgebonden budget gaat omhoog. Dus gezinnen met kinderen profiteren daar ook echt van, hebben meer in de portemonnee. Maar als je geen kinderen hebt, dan merk je met name het wegvallen van de energietoeslag. En dan ga je erop achteruit. Voor sommige groepen zijn de nieuwe cijfers slecht nieuws. Alleenstaanden in de bijstand bijvoorbeeld gaan er meer dan 3,5% op achteruit. Een Russische militair die levenslang kreeg voor zijn rol bij het neerhalen van MH17... gaat misschien toch de bak in. Tot nu toe kon hij dat ontlopen omdat hij in Rusland zit. Dat land wil hem niet uitleveren. Maar ook in Rusland heeft hij een rechtszaak aan zijn broek hangen... zegt correspondent Geert groot Hij wordt beschuldigd van het oproepen tot extremistische activiteiten... op basis van enkele berichten die hij in mei vorig jaar heeft gepubliceerd. Maar de stellige indruk is dat niet die berichten de aanleiding zijn voor zijn vervolging... maar bovenal zijn felle kritiek op het verloop van de strijd in Oekraïne... het functioneren van het Russische leger en op president Poetin persoonlijk. Igor Gierkin, zo heet hij, deed zijn uitspraak omdat hij vindt dat Rusland veel te soft is in Oekraïne. Hij kan bijna vijf jaar cel krijgen. En in de Australische stad Melbourne is een standbeeld van ontdekkingsreiziger James Cook omgezaagd. Morgen is het Australia Day. Dat is de dag waarop ooit de eerste kolonisten aankwamen in Australië. En niet iedereen vindt dat iets om trots op te zijn, ziet deze verslaggever. I want to show what it looks like right now because as you can see at the top of that statue, someone overnight has just sawn him off clean at the feet. He's two feet still just standing there. He was just lying face first into the grass. Het omgezaagde standbeeld is vaker te grazen genomen door vandalen. Dit jaar was er daarom een bewaker ingehuurd. Het beeld was al gesneuveld voordat hij was begonnen. En het weer nog droog met op veel plekken wat zon. Later trekt het meer dicht en zijn er ook buitjes. Het wordt max een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging heb je nog als je over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt.